Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het gemeentebestuur van Weert is akkoord met de komst van een asielzoekerscentrum... voor de opvang van duizend asielzoekers. De gemeente huurt daarvoor een kazerne. Met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA... is afgesproken dat de kazerne vijf jaar beschikbaar is. Het verzoek om asielzoekers op te vangen kwam vorige week binnen. Het college zei niet te twijfelen aan de noodzaak en urgentie van het COA-verzoek. Nederland is terug in de economische kopgroep van Europa, maar we moeten nuchter blijven. Dat is volgens RTL Nieuws de boodschap die de regering dinsdag met Prinsjesdag wil uitdragen. Veel van de maatregelen van Prinsjesdag zijn al uitgelekt. De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar op vooruit. De Kamerleden krijgen vanmiddag de miljoenennota en de begrotingen onder embargo. Tot dinsdag mogen ze er niks over zeggen. In een tram in Amsterdam is een schot gelost met een gaspistool. Er zijn geen gewonden gevallen. Tegen de Amsterdamse tv-zender AT5 zegt de politie dat twee mannen in een tram zaten te klooien met een gaspistool waarop het ding afging. De mannen sloegen na het incident op de vlucht, maar één van hen is inmiddels opgepakt. Ook in de avondspits is er op een aantal trajecten van en naar Utrecht Centraal nog vertraging. De verstoring is het gevolg van een kapotte goederentrein. De problemen bij Utrecht Centraal ontstonden even na 11 uur vanochtend. De NS en ProRail hoopten dat alles rond 2 uur was opgelost, maar dat tijdstip werd al snel losgelaten. Het is nu nog niet bekend hoe lang deze situatie gaat duren, zegt de NS. Het weer, het is vrij zonnig. In het noorden schuiven wolkenvelden en het is een graad of 19. Morgen neemt vanuit het zuiden de bewolking verder toe. In de loop van de dag valt er buiige regen. In het zuidoosten en oosten kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat tussen Breukelen en Knoopend Oude Rijn 7 kilometer file. Dat heeft te maken met een lading slachtafval die op de A12 ligt bij Knoopend Oude Rijn. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad 3 kilometer. A7 Horenzaandam, zaandam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord 4 door een ongeluk. Er is daar ook een rijstrook dicht. Het rijdt langzaam op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knopen Prins Klausplein en de afrit Berkel en Roderijs 10 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West 4 op de A20-hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4.